Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anders Breivik gezond en toerekeningsvatbaar persoon. Dat zei zijn advocaat op de eerste procesdag in Oslo. Breivik wil morgen een verklaring voorlezen waarin hij uitlegt wat zijn motieven waren voor de massamoord. Ook wil hij deze week meer vertellen over zijn ideologie en over de oorlog tegen het multiculturalisme die volgens hem gaat worden uitgevochten in Europa. De advocaat zei dat dit waarschijnlijk een lastig moment zal zijn voor de nabestaanden, maar hij benadrukte dat Breivik het recht heeft om een verklaring te geven. Staatssecretaris Bleker start een enquête om te achterhalen welke zoogdieren als huisdier gehouden kunnen worden. Mensen met een bijzonder zoogdier als huisdier kunnen via de enquête aangeven wat hun ervaringen daarmee zijn. Op de lijst komen exotische dieren voor als chimpansees, stekelvarkens en wasberen. De Wageningen Universiteit onderzoekt met behulp van de enquête het welzijn van de dieren. Uiteindelijk wil Bleker een lijst opstellen van zoogdieren die geschikt zijn om als huisdier te houden. Andere zoogdiersoorten worden dan verboden. Het OM in Groningen eist 10 jaar cel tegen de man die zijn dochter van 11 zwanger maakte. Het meisje beviel in maart vorig jaar tijdens een schoolreisje van een dochter. Een DNA-test wees uit dat haar vader het kind heeft verwekt. De behandeling van de zaak liet lang op zich wachten omdat de man weigerde mee te werken aan een onderzoek in het Pieterbaan-centrum. De verdachte werd in 1995 veroordeeld voor het misbruiken van een andere dochter. Bij Zoetermeer wordt gevierd dat 75 jaar geleden de eerste snelweg openging. Het was het stuk A12 tussen Voorburg en Zoetermeer. Nederland was het derde land in Europa met een snelweg na Duitsland en Italië. Minister Schultz van Hagen van Verkeer heeft bij een benzinestation op de A12 een expositie geopend met historische foto's van de snelweg. Het weer, vanavond trekken de buien weg, vannacht op veel plaatsen lichte vorst. Morgen begint droog met in het oosten nog wat zon, later op de dag vanuit het westen regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4, Hoogvliet richting Vlaardingen. Daar staat tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein 4 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad. Daar staat voor de Koentunnel 3 kilometer.